Dat heeft de Duitse minister van Justitie gezegd. De onthulling over het aftappen verscheen gisteren in de Britse krant The Guardian. Die baseert zich voor een groot deel op documenten van de voormalige CIA-medewerker Edward Snowden. Volgens de krant tapt de Britse inlichtingendienst al anderhalf jaar glasvezelkabels af... die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen. Voetballegende Pelé heeft alsnog zijn steun uitgesproken voor het volksprotest in Brazilië. Pelé had zich de woede van veel Brazilianen op de hals gehaald... met zijn uitspraak dat Brazilianen er beter aan zouden doen... om het nationale voetbalelftal te steunen in het toernooi om de Federations Cup. In de geboorteplaats van Pelé werd bij een standbeeld de mond bedekt met een doek. Hij heeft inmiddels op televisie zijn excuses aangeboden... en gezegd dat hij de betogers steunt zolang de protesten vreedzaam verlopen. In de Zuid-Duitse plaats Neuenstad am Kocher zijn bij een schoolfeest 14 mensen gewond geraakt door het omvallen van een hijskraan. Onder hen zijn vijf kinderen. Twee van de gewonden zijn er ernstig aan toe. De hijskraan had een gondel die de inzittenden uitzicht bood op de omgeving. Door nog onbekende oorzaak viel de kraan om. De gondel sloeg binnen bij een woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex. Bij de 24 uur van Le Mans is een autocoureur overleden. Het is de 34-jarige Deen Allen Simonsen. Zo'n 10 minuten na de start verloor hij de macht over het stuur. Simonsen werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... waar hij kort na aankomst overleed. Hij deed voor de zevende keer mee. De organisatie heeft besloten om de race door te laten gaan.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 Vanaf eh, woensdag eh, is het over hier op het Gasthuisplein en gaan we vanaf die zaterdag erop naar de nieuwe locatie, de Tolweg in Zandvoort. 23e van Euro Breakdown, aflevering 21, 24 mei 2013. 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. Deze week is niet gehaald door Heem en Falling en ook T.I. Trending Lamar, B.O.B. en Chris Tappens. Memories Back Then verdwijnen uit de lijst. De snelste stijger is Train Mermaid, gaat er 11 omhoog. En Mad Simons With You is de snelste daler met 12 plaatsen. Hij is trouwens ook de langs genoteerde met 16 weken. 24 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken... want in 1883 is de opening van de Brooklyn Bridge in New York City... 1993, Microsoft introduceert Windows NT. 1995 op deze 24 mei, Ajax wint de Champions League. In de finale in Wenen is de Nederlandse club met 1-0 te sterk voor het Italiaanse AC Milan. Niets minder lang geleden in 2002, George W. Bush en Vladimir Poetin tekenen een ontwapeningsakkoord. Dat alles op 24 mei. 24 mei 2013. De nummer 20 in de laatste Euro Breakdown vanaf de Gasthuisplein is in handen van Avril Lavigne. Here's to Never Growing Up. Euro Breakdown op vrijdag.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 In 2009 kwam hun eh, eerste single uit. Ja, echt groot hit. Ja, niet verder dan nummer 40 in de Nederlandse top 40 Walking on a Dream. En nu, vier jaar later, we zitten in 2013, een andere single van ze, Alive... En die doet het in Nederland top 40 ook nog niet goed. Daar is hij nog geen eens binnen. Maar in de rest van Europa gaat de plaat als een gek. En Maria the stond namelijk vorige week op 23 en deze, eh, deze week, hun zesde week met Alive, gaan ze nog eens zes plaatsen omhoog naar nummer 17. 16 is er voor Major Lazer, in Angel en oh, Watch Out For This. In de vierde week gaan zij acht plaatsen omhoog, van 24 naar 16. Straks op 15, eh, twee plaatsen in de achterweek voor Bridget Mandler, Ready or Not. ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me glad say me in ya. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, bumbo clap, now me friend them a girl is graphis. Girl, them know say me a the smartest. Up in your face, say the greatest it a place. You know you know fi fuck with the hardest. Hey. Thank you. Maye. send me in ya. When good music I play, say me glad say me in ya. Kill any sound violate, say them I go get murder.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 Ready or Not in de achtste week twee plaatsen omhoog. Gaan we straks naar de top 10 van deze week. Kijken we eerst nog even achterom. Twee plaatsen winst in de zesde week. Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. 19 is er dan voor de Lumineers. Ho hey, zakt vier plaatsen in de elfde week. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Nou, als ik zo naar buiten kijk, dan heeft hij het mis deze week. Het is me een partij grijs boven Zandvoort op deze 24 mei. Vorig jaar rond deze tijd trouwens een warmterecord hè, voor mei. En nu uh, zitten we weer in de regen. Hij verdubbelt zijn plek ook trouwens. Vorige week nog 9, deze week 18 in de 12 week. Empire of the Sun, Alive. 6 weken in de lijst, 6 plaatsen omhoog van 23 naar 17. Van 24 naar 16 in de vierde week Major Leisure, Watch Out For This. Richard Mandler, Ready or Not in de achtste week um, twee plaatsen omhoog. Van 17 naar 15. Run, Why Am I The One, 12 weken in de lijst. Van 11 zakken naar 14. Van 12 zak het naar 13 Demi Lovato, Hard Attack. Tomorrow, O'Rourke kan Pretend. In de achtste week zakt hij van 8 naar 12. De De Zonnetand staat 11 weken in de lijst. Vorige week nog 6, deze week op 11. snelste stijger is Train deze week. Vorige week nog 21 met Mermaid. Maar in de vijfde week gaan ze 11 plaatsen omhoog naar nummertje 10.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 Hey nou! In de zevende week gaan ze omhoog van 13 naar 9. Deze band hoorden we al een keer voorbij komen vandaag op nummer 25. Dat was met Laura Palmer en dit is Pompeii. Dezelfde Bastille. In de achtste week gaan zij twee plaatsen omhoog van 10 naar 8 toe.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 You just gotta be strong. it to you once I figured it out. You right here all along. It's like you're my mirror. Oh, oh, Justin Timberlake, vorige week nog op nummer 3. In zijn 11 week zakt hij een plekje naar beneden. En de hoorde nog de plaats van Daft Punk en Pharrell Get Lucky. In de vijfde week ging die omhoog van 14 naar 5 toe. En van Nicole Zeurtinger misten we alleen de laatste minuut even van Boomerang. In haar tiende week zak zij namelijk van 4 naar 6 toe. Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You, hoorde je ook voorbij komen. Een van de drie platen die bleef zitten deze week. In de tiende week blijft zij namelijk zitten op nummer 7. Tijd om de top 3 in te gaan.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 Zeven weken staan ze in de lijst. Romantic, Tian Farrell, Blurred Lines. En net als vorige week zijn zij nog steeds de nummer 2 van Europa. do like it hurt, like it hurt. What you don't like. zevende week blijven zij zitten op nummer 2 in de lijst van Europa. Maar de drie zittenblijvers, die andere was Collier Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. En die andere is de nummer 1 van Europa. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Halders. Acht weken lang staan ze in de lijst. En net als vorige week de nummer 1 van Europa voor de tweede week achter elkaar. Dat het in de laatste Euro Breakdown vanaf het Gasthuisplein. Ken Halders, nee we gaan namelijk weg. We gaan naar de Tolweg. Return to the Mac. Get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't.